Vijf uur. Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De voortvluchtige terreurverdachte Salah Abdeslam is mogelijk ontkomen naar Syrië. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN, die zich baseert op bronnen rondom de Franse inlichtingendienst. Abdeslam wordt gezocht voor zijn aandeel in de aanslagen in Parijs ruim twee weken geleden. Hij is sindsdien op de vlucht en dat leidde tot klopjachten in België, Frankrijk en Duitsland. De presidenten Obama en Poetin hebben elkaar in Parijs ontmoet. Ze spraken elkaar ongeveer een half uur in de marge van de vandaag begonnen klimaattop. Het was geen officiële bijeenkomst. Obama en Poetin hadden het onder meer over de crisis in Syrië... vorige week door Turkije neergehaalde Russische vliegtuig... en de situatie in Oekraïne. Poetin en Obama hebben eerder vandaag ook ieder apart gesproken... met de Chinese president Xi. Paus Franciscus heeft in Bangui in de Centraal-Afrikaanse Republiek een moslimenclave bezocht. Het is een gevaarlijke wijk, christelijke milities hebben het gebied omsingeld. Franciscus sprak er in een moskee, en riep christenen en moslims op tot verbroedering... en om een einde te maken aan de haat en het geweld. In de Centraal-Afrikaanse Republiek woedt een burgeroorlog. Op het strand van Noordwijk zijn tien pakketten met drugs aangespoeld. Volgens de politie gaat het in totaal om 225 kilogram cocaïne... De pakketten zaten in plastic tassen en waren in tape gewikkeld. De straatwaarde van de drugs wordt geschat op ruim 7,5 miljoen euro. Politieagenten hebben vanochtend op het strand in Noordwijk gezocht naar nog meer pakketten, maar ze hebben niets gevonden. Het weer is bewolkt, op veel plaatsen regent het. De temperatuur ligt in het noorden rond de 7 graden, in het zuiden zo'n 12 graden. Later vanavond en vannacht wordt het in het noorden en midden van het land een tijdje droog. Dan gaat het wel flink waaien, met aan zee zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad is het eh, drukker eh, vanwege het herfstachtige weer. Dat merk je bij Utrecht vooral op de A2 richting Den Bosch. Staat tussen Vinkenveen en Knop het Oude Rijn 11 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen. De rechterreis is dicht. Kost je 20 minuten extra. En ehm, ook 20 minuten vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Zoeterwoude staat 12 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A6 Muiden-Lelystad bij Almere Poort 3 kilometer. 10 minuten extra reistijd. 20 minuten vertraging op de A9 Amstelveen-Diemen. Tussen Holendrecht en het knooppunt Diemen. En op eh, de A10 Noord richting Zaanstad staat tussen Zeeburg en het Koenplein 7 kilometer file. Kost je ook 20 minuten extra.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 I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want fame, and I want sunshine. I want all the things sent from a smile upon my face and make this world a better place. When I'm feeling down, I think of simple things that help me get by. Uh, oh, power and religion are holding hands against no reason. So when the politicians will be touching little boys with hopes permission. I but still you don't seem to stop the boy.